moet met het NWS Journaal. Opnieuw is er gefraudeerdheidszorg. Een psychologenpraktijk in Katwijk heeft voor zeker 200 uur gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Op naam van een psychiater die veel van de geregistreerde patiënten nooit heeft gezien. De praktijk gebruikte de naam van de psychiater zonder dat hij het wist. Omdat het geld is terugbetaald en de zaak uitgezocht... neemt de Nederlandse Zorgautoriteit verder geen maatregelen. Eerder dit jaar heeft de zorgautoriteit in de geestelijke gezondheidszorg al een miljoen euro aan verkeerde declaraties teruggehaald. Rusland heeft bij de bombardementen op Syrië geen enkel burgerdoel geraakt, zegt de commandant van de Russische luchtmacht. In een interview met een Russisch tv-station is de commandant er zeker van dat zijn piloten geen enkele keer doel hebben gemist. Gevoelige doelen als scholen, ziekenhuizen en moskeeën zouden niet zijn geraakt. Amnesty International beschuldigt de Russen ervan dat ze veel burgerslachtoffers hebben gemaakt in Syrië. Ook zouden ze clusterbommen hebben gebruikt. Franse moskeeën houden in januari twee open dagen. Daarmee willen ze wantrouwen bij het publiek wegnemen. Dat is ontstaan na terreuraanslagen als die in Parijs vorige maand. De Raad van het Islamitische Geloof in Frankrijk heeft de leiders van de 2500 aangesloten moskeeën opgeroepen mee te doen. Volgens de voorzitter van de raad laten de rellen van afgelopen dagen op Corsica zien hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven. In de Corsicaanse hoofdstad zijn dit weekend meerdere anti-islamacties geweest en is een gebedsruimte vernield. De politie weet nog niet wat de toedracht is van een vechtpartij in een asielzoekerscentrum in Arnhem gisteravond. Voor de vechtpartij zijn drie mannen opgepakt, twee uit Arnhem en één uit Tilburg. Of ze bewoners waren van het AZC kan de politie nog niet zeggen. Bij de vechtpartij zouden zo'n 15 mensen betrokken zijn geweest. Vier raakten gewond.